Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds niet duidelijk waar het vermiste meisje Hebe is. Gisterochtend werd een Amber Alert gestuurd omdat het meisje van 10 en haar begeleider onvindbaar zijn. Er werd tot gisteravond laat gezocht tussen Raamstonksveer en Vught. Ook door veteranen van het leger, maar dat heeft nog niks opgeleverd. Vertelt de politie bij Op1. Ik wil je wel meegeven dat we ons grote zorgen maken. En ik wil in ieder oproepen, mocht zij iets weten over waar de verblijfplaats eh, van Hebe en San is... ja, echt contact met ons op te nemen. Hoe klein ook de aanwijzing is, kan heel erg belangrijk zijn in ons, in ons onderzoek. Rechercheurs van de politie hebben de hele nacht tips nagetrokken en camerabeelden bekeken. vandaag gaat de zoektocht verder. Let op als je met de bus wil, het streekvervoer staakt. Het kan zijn dat je bus nog wel gewoon gaat, maar waarschijnlijk vallen er ook regelmatig bussen uit. Je hoort vakbond FNV. Het streekvervoer gaat eigenlijk voor drie dagen over het hele land plat. Met uitzondering van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De chauffeurs willen een hoger loon omdat alles duurder is geworden en minder werkdruk. De opbrengst van de Giro 555-actie voor Oekraïne is opgelopen tot 175 miljoen euro. In maart was er een landelijke actiedag en ook daarna konden mensen nog geld storten. 62 miljoen is al uitgegeven voor hulp aan Oekraïners. Met de rest van het geld hopen de goede doelen nog tot 2025 te kunnen helpen. En gisteravond ging het voor de derde, rij op, derde dag op rij in Osdorp. Jongeren veroorzaken in de Amsterdamse wijk al dagenlang overlast. Eerst bij de kermis, die nu s'avonds eerder dicht moet. En gisteravond was het gewoon op straat. Er is met vuurwerk en andere spullen gegooid naar de politie. Deze buurtbewoners zeggen tegen Hart van Nederland niet te weten wat ze meemaken vuurwerk knallen echt. En op een gegeven moment kijk ik echt een stuk of veertig scootertjes die deze kant op komen. Politie met honden en nou echt niet normaal. het zijn net ratten. Ik zweer het je, want ze komen overal vandaan bij mij voor de deur een vuilnisbak in de fik gestoken. Er zijn gisteren 20 mensen opgepakt in Osdorp voor het verstoren van de openbare orde. Het weer. Vanmorgen vroeg is het fris. Op sommige plekken komt mist voor. Later vanmorgen lost dat snel op. Wordt het zonnig en droog en een graad 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Beverwijk en Uitgeest. Een kleine 10 minuten vertraging nog steeds. Dit door het eerdere ongeluk. De afrit is nog dicht, evenals de twee rijstroken.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 regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne is opgelopen naar ruim 175 miljoen euro. Dat geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties. Van het bedrag is inmiddels al ruim 62 miljoen uitgegeven. In de Amsterdamse wijk Osdorp zijn gisteravond ruim 20 mensen aangehouden... na weer een onrustige avond. De ME greep in toen jongeren vuurwerk afstaken en brandjes stichten. Het landelijke informatienummer van de politie 0900 8844 is weer bereikbaar. Gistermiddag ontstonden er problemen, maar aan het eind van de avond waren die opgelost.